ook in andere Europese landen zijn versoepelingen. Zo mogen in België, Frankrijk en Italië mensen vaker hun huis uit. Groot-Brittannië blijft tot 1 juni grotendeels op slot. Disneyland in Shanghai is weer open. Het pretpark was sinds 25 januari dicht vanwege de corona-uitbraak in China. In het grootste pretpark van het land wordt iedereen bij binnenkomst gecontroleerd op koorts. En ook mag er maar een beperkt aantal mensen naar binnen. Het Witte Huis ontkent dat vicepresident Pence in thuisisolatie gaat. Volgens Bloomberg zou Pence dat doen omdat afgelopen vrijdag zijn woordvoerder positief testte op het coronavirus. Maar Pence gaat vandaag gewoon aan de slag, zegt het Witte Huis. De vicepresident zou al meerdere keren negatief getest zijn. In een woonwijk in Rotterdam is gisteravond een man op straat doodgeschoten. Ooggetuigen hoorden schoten van automatische wapens... en zagen twee donker geklede mannen wegrijden in een auto. Het slachtoffer van ergens in de twintig raakte zwaar gewond en overleed even later. In de straat van Hormuz heeft een Iraans marinefregat een raket afgevuurd op een eigen schip, meldde Iraanse media. Daarbij is een dode gevallen en raakt een onbekend aantal opvarenden gewond. Ze zaten op een bevoorradingsschip dat meedeed aan een marineoefening. Het schip zou te dicht bij een van de doelen van het fregat zijn geweest. Bij een brand in een hospice in de buurt van Moskou zijn zeker tien mensen om het leven gekomen. Veel mensen kwamen het gebouw niet uit omdat ze aan bed geklaaserd waren. De eigenaren van het hospice zouden geen vergunning hebben om terminale patiënten te verzorgen. De oorzaak van de brand in Rusland is mogelijk een defecte boiler in een badkamer.